uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een kantoor van het Griekse spoorbedrijf in Athene is een bom afgegaan. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De politie had het gebied rond het pand afgezet... nadat een anonieme beller aan twee mediabedrijven had laten weten... dat er een explosief zou afgaan. Er werd een verdachte rugtas gezien bij het kantoor, dat werd ontruimd. De aanslag is niet opgeëist. Het spoorbedrijf ligt sinds 2023 onder vuur. Toen kwamen bij een botsing tussen twee treinen 57 mensen om het leven. De politie heeft een vijfde verdachte aangehouden... vanwege de explosie en brand in een appartementencomplex in Heerhugowaard. Dat gebeurde gisteravond. Toen werden al vier minderjarigen opgepakt. Hoe oud ze zijn is niet bekendgemaakt, maar volgens de burgemeester zijn ze erg jong. Bij de explosie kort na 8 uur werd de voorgevel van een aantal woningen weggeblazen. Vervolgens ontstond brand. Bij de explosie in Heerhugowaard raakten vijf mensen licht gewond. Italië heeft 40 migranten die niet in Italië mogen blijven... vastgezet in detentiecentra in Albanië. Het is de bedoeling dat ze van daaruit teruggebracht worden naar de landen waar ze vandaan komen... Volgens Italiaanse media gaat het om zogeheten veilige landers uit Tunesië en Marokko. Het is voor het eerst dat een EU-land afgewezen asielzoekers doorstuurt naar een ander land buiten de EU. Juristen twijfelen of het mag wat Italië doet. Een tot levenslang veroordeelde man die per ongeluk was vrijgelaten uit een Amerikaanse gevangenis zit weer in de cel. De man zat vast in Atlanta voor de moord op zijn vriendin. Hij werd vrijgelaten door bewakers die zijn dossier niet goed hadden gelezen. Pas twee weken daarna kwamen de autoriteiten erachter dat er een fout was gemaakt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of drie. Morgen veel zon bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.